7 Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident... is vorig jaar niet verder gestegen. Blijkt uit een nieuwe inventarisatie van de politie. Het ging vorig jaar om 408 jongens en meisjes van onder de 18. Dat is net iets minder dan het jaar ervoor. Maar wel twee keer zoveel als in 2018. Ook blijft het aantal messen oplopen dat bij jongeren in beslag wordt genomen. Op verschillende plekken in het land zijn om middernacht discotheken en nachtclubs opengegaan. Voor het eerst sinds maart vorig jaar. Vanaf vandaag mogen ze weer bezoekers ontvangen als die een corona-toegangsbewijs hebben. Dat leidde gisteren tot een run op testen voor toegang en de corona-check-app. Niet iedereen kreeg de uitslag op tijd. De vertraging kwam vermoedelijk door een hekpoging. Sommige disco's lieten hun gasten daarom aan de deur een sneltest doen. Vandaag vervalt ook de mondkapjesplicht op de meeste plekken. Alleen in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in de gangen van middelbare scholen blijven ze verplicht. In Colombia is de helikopter van president Duque beschoten. Het toestel was met de president en twee ministers onderweg naar een stad in het noorden van het land. Na de beschieting is de helikopter veilig geland. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Op beelden die de Colombiaanse regering heeft vrijgegeven zijn kogelgaten te zien in de romp van de helikopter. Ook is er schade aan een van de rotorbladen. Volgens Doeken heeft de technische uitrusting van het toestel erger voorkomen. Wie er achter de beschieting zit is niet bekend. Doeken sprak van een laffe aanval die hem niet zal weerhouden van zijn strijd tegen drugshandel en terrorisme. Het weer. In het zuidwesten eerst nog regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zon, zee, zandvoort en zomerhit. You're like the mist in the morning. You're the moment. Body warming. I can't resist where you're going. Make me an ocean. Overflowing. To the rhythm of the beat, ba ba To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba ba ba To the mother be ba ba ba ba ba forgery and the babe in charge of larceny.